was op een avond zo heel alleen. Ik keek naar je foto's, het een kwart over één. Opeens ging de bel en ik ging naar de deur. Daar stond je aan liefste met een rode kleur. Het is voorbij, ja het is voorbij. Jij bent Ik vroeg jou, wat heb je mij aan gedaan? Heb je soms die ander laten staan? Ik was zo alleen, met niemand om me heen, toen jij plotseling voor me verscheen. Het is voorbij, ja het is voorbij. Jij bent nu weer dicht bij mij. Het is Het is voorbij, ja het is voorbij. Jij bent nu weer dicht bij mij. Het is voorbij.